Hij pleitte in zijn toespraak voor een nieuwe Europese grondwet. Landen die de grondwet afwijzen moeten de Unie verlaten, vindt hij. In september leed de SPD met Schulz een historische verkiezingsnederlaag. Door het mislukken van de Duitse coalitiegesprekken is de SPD wel weer in beeld als regeringspartner van de partij van Angela Merkel. De Europese Commissie daagt Hongarije, Polen en Tsjechië voor het Europese Hof van Justitie. De landen weigeren asielzoekers op te nemen, terwijl er twee jaar geleden afspraken zijn gemaakt over de herverdeling van asielzoekers. In september 2015 spraken de EU-lidstaten af 160.000 vluchtelingen in Italië en Griekenland te verdelen over de andere lidstaten. In totaal zijn nu zo'n 32.000 asielzoekers herverdeeld. Hongarije, Polen en Tsjechië hebben nog nauwelijks mensen opgenomen. De stap naar het Europese Hof is volgens de commissie nodig... omdat tot nu toe iedere poging om de landen op hun verplichtingen te wijzen niets uithaalde. De politie stopt met zoeken naar de derde sportvisser die zaterdag vermist raakte. Volgens de politie zijn alle mogelijkheden om de man te vinden benut. Het slachtoffer van 67 uit Hezen was samen met een vriend en dienstzoon gaan vissen in de mist. De boot en de omgekomen vader en zoon zijn teruggevonden, maar de derde visser dus nog niet. Volgens de politie is de boot met de drie waarschijnlijk tegen een pijler gebotst van de Oosterscheldekering en daardoor stuurloos geraakt. Het weer nog regen en veel wind. Langs de kust kan het stormachtig worden. Vanaf morgen kouder en winterse buien. In het weekend kan er in delen van het land sneeuw vallen. Vooral op zondag. Op sommige plaatsen meer dan 5 centimeter. Dit was het NLV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Ruim 20 minuten in de file door een kapotte vrachtwagen. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra.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 We staan er voor de tweede uur 15 geprogrammeerd, maar wie weet hebben we ruimte voor nog meer. We beginnen zo meteen met Fats Domino en daarna Odyssey. En nog veel plezier het komende uur. my dream 1984 was dit de groep Odyssey met Going Back to My Roots. En 25 jaar daarvoor had Fats Domino al een hit met When My Dream Boat Comes Home uit 1956. En dan gaan we nu luisteren naar een one-hit wonder uit 1976, de Starland Vocal Band en Afternoon Delight. the sun go down.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 If it's peace you find in dying, and if dying time is near, just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down Satan. Mm, don't want to die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I Sweat and Tears and When I Die. Een vrolijk, feestelijk en eh, positief nummer. Want ja, als er iemand eh, overlijdt, dan komt er weer iemand voor terug. Als baby dan toch wel. Ehm, we gaan even naar een eh, top 100 hit uit 1971. Hier is T-Rex, Hot Love. my woman of gold, she's not She's faster than rust and she lives on the coast. I'm a two-penny prince and I give up. deserve you. uit 1971 van de groep T-Rex... met de grote man Mark Bolan. Helaas ook wel heel erg jong overleden. En hun grote hit Hot Love. Jawel. En dat brengt ons naar The Beatles, naar twee tracks van het album Abbey Road. We gaan luisteren achtereenvolgens naar You Never Give Me Your Money en Sun King. Hier zijn ze, The Beatles. tracks van het album Abbey Road van de Beatles... You Never Give Me Your Money en Sun King. We gaan weer even wat instrumentaals doen... en dan gaan we voor naar het jaar 1959 naar het duo Santo en Johnny... en zij spelen voor ons Sleepwalk. en Johnny, die speelde de gitaar. En een oom van het duo, die eh, zat achter de drums. Dus het was een heel familiegebeuren.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 All I Have My Boy. Dat was Elvis Presley. En eh, dat was uit het jaar 1975. We zijn toe aan een driedubbele dosis. En die komt vandaag van de Engelse groep The Hollies. Met drie tracks uit hun eh, begintijd eh, van de carrière. Je hoort zo meteen wat je hebt gehoord. Maar in ieder geval veel plezier de komende 10 minuten. Oh, yeah. drie dubbele dosis <laughs> hollies. <clears throat> ja, nee, eh, waarom lachen we nou? Nou, vanwege het feit dat Hans dacht dat de microfoon nog niet open stond. Klaar. Goed, we hadden een driedubbele dosis hollies... en dat was uit de beginperiode van hun eh, carrière. Die hoorden Stay, Just One Look and Here I Go Again. De hollies dus. Dan gaan we naar een top 100 hit uit 1989... en die komt van Tina Turner en die zingt volkomen terecht... the best. Tina Turner en The Best van het album All The Best uit 1989. Top 100 hit uit dat jaar. 39 jaar daarvoor was er een andere zangeres met eh, een grote hit in Amerika. Theresa Brewer met Music, Music, Music. Brewer uit de jaren 50 met Music, Music, Music. En die was echt heel erg groot in die periode. Daar kun je je nu niks meer bij voorstellen, want wie kent Theresa Brewer nou nog? Albert Hammond, die kennen we wel. Die heeft een aantal grote hits gehad in Nederland. En eh, daar was dit er ook eentje van, alhoewel dit was de minst grote van de, de hele serie. Dit is Down by the River. us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, Come in, the water's fine down by the river. Down Down by by the the river. river. Said, come in, the water's fine. across the stranger's side down Down by the River, dit was Albert Hammond. En eh, dat kwam uit het jaar 1975. Dat jaar was trouwens eh, erg goed eh, bezet vandaag in Matchbox. We hebben nog een klein minuutje, twee minuutjes ongeveer. Misschien redden de Wheels het van de Stringalongs. En anders dan worden ze gewoon afgebroken door Les Paul en Mary Ford. Dat gaan we vanzelf merken. Veel plezier met de Wheels. toch in geslaagd om eh, het hele liedje even te spelen voor ons. Dat was Wheels, het laatste nummer van deze Matchbox. De hele crew voor, eh, het komende, eh, voor de komende twee uur zit al klaar. Met twee gasten, waarvan Hans niet wist dat ze zouden komen. <laughs> Ah, nou, vind ik niet leuk hoor. Goed, eigenlijk. Maar goed, in ieder geval veel plezier de komende twee uur. Volgende week zijn we er weer met twee uur heerlijke matchbox. geniet van het weekend. Alhoewel, als ik zo naar buiten kijk, <laughs> valt er weinig te genieten. Het wordt alleen maar eh, storm en regen. Nou, veel plezier in ieder geval eh, de komende twee uur en tot de volgende week. Doei!